Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De ik kies bewust vinkjes op voedingsmiddelen verdwijnen. Volgens het AD heeft minister Schippers besloten de vinkjes te schrappen. Ze wil nu een app laten ontwikkelen die consumenten persoonlijk gerichte informatie biedt over de samenstelling en voedingswaarde van producten. Het ik kies bewust vinkje werd tien jaar geleden ingevoerd, maar het is bijvoorbeeld nooit duidelijk geworden dat het logo niet per se betekent dat een product gezond is. Een medewerkster van Defensie is opgepakt voor het doorsluizen van politieinformatie aan Klaas Otto, de voormalige leider van motorclub No Surrender, dat meldt de Telegraaf. Volgens de krant had ze een relatie met Otto en heeft ze maandenlang geïnformeerd over het onderzoek naar hem en No Surrender. De voormalige motorclubbaas zit sinds begin juli vast op verdenking van afpersing, witwassen en brandstichting. De VS heeft een Chinees-Mexicaanse zakenman die verdacht wordt van grootschalige drugshandel uitgeleverd aan Mexico. De voormalige eigenaar van een farmaceutisch bedrijf werd al in 2007 in de VS gearresteerd. Enkele maanden nadat de politie in zijn huis in Mexico-stad meer dan 200 miljoen dollar aan contanten had gevonden. Zijn bedrijf zou tonnen efedrine van Azië naar Mexico hebben gesmokkeld voor de productie van metamfetamine, ook wel bekend als crystal meth. Politie in Gelderland heeft een 25-jarige man uit Aalst opgepakt... die drie websites beheerde voor de handel in illegaal vuurwerk. Bij zijn arrestatie vond de politie illegaal vuurwerk en twee vuurwapens. Ook de vriendin van de man werd aangehouden. Bij twee handelaren die op de site actief waren... werd in totaal 1200 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het weer, buien trekken over het land met kans op onweer en vooral aan zee een stevige westelijke wind. Overdag in het noorden droog, in het zuiden nog lang buien.